Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Naar verwachting brengen de informateurs Roosentaal en Wallage vanmiddag verslag uit bij koningin Beatrix over het mislukken van de onderhandelingen voor Paars Plus. Na twee weken van overleg liepen de gesprekken tussen VVD, PvdA, D66 en GroenLinks gistermiddag stuk. De vier partijleiders zijn teleurgesteld dat hun poging op niets is uitgelopen. Struikelblok was vooral de mate van bezuinigen. VVD-leider Rutte houdt vast aan minimaal 18 miljard euro tot 2015, maar PvdA-leider Cohen vindt dat te veel. Ook over de hypotheekrenteaftrek werden de partijen het niet eens. Verder praten had volgens de twee grootste partijen geen zin meer. Rutte stuurt nu aan op een middenkabinet van VVD, PvdA en CDA. Cohen voelt daar weinig voor. Hij ziet meer in een middenkabinet aangevuld met GroenLinks en D66... Dat zou een soort zakenkabinet betekenen met 102 van de 150 kamerzetels. Oliemaatschappij BP heeft voor 7 miljard dollar aan bedrijfsonderdelen verkocht. Olie- en gasbedrijf Apache kocht onder meer olievelden en verwerkingsfabrieken in Texas en een gasbedrijf in Canada. Het geld gaat in een fonds dat de kosten moet dekken die zijn ontstaan door het olielek in de Golf van Mexico. De oliemaatschappij wil uiteindelijk 20 miljard dollar in het fonds storten. Tot nu toe is BP al zo'n 4 miljard dollar kwijt aan het dichten van het lek, opruimingswerkzaamheden en vergoedingen voor gedupeerden. De Italiaanse premier Berlusconi heeft een wetsvoorstel afgezwakt dat het publiceren van afgeluisterde gesprekken aan banden legt. was zware kritiek op het voorstel, dat door tegenstanders de muilkorfwet wordt genoemd. Onder meer de journalistenvakbond en president Napolitano maakten zich boos. De wet zou de onderzoeksjournalistiek monddood maken omdat hij volgende week niet door het Huis van Afgevaardigden dreigt te komen, heeft Berlusconi de wet afgezwakt.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 He's the child of my first marriage. But I've reason to believe we both will be received in Graceland. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that. as if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead.